2 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De Libanese autoriteiten hebben 16 mensen gearresteerd... in het onderzoek naar de explosie in de haven. In totaal zijn 18 mensen ondervraagd over de ontplofte loods... waarin een grote hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen. Morgen wordt ook de topman van de haven ondervraagd. Hij zei eerder tegen de New York Times dat havenfunctionarissen meerdere verzoeken hebben gedaan bij justitie om de stoffen te verplaatsen, maar er gebeurde volgens hem niets. In de stad was het eerder vanavond korte tijd onrustig. In de buurt van het parlementsgebouw in het centrum van Beirut... gooiden anti-regeringsdemonstranten met stenen en staken voorwerpen in brand. Libanese veiligheidstroepen vuurden traangas af om de betogers uit elkaar te drijven. Horecazaken moeten vanaf maandag aan bezoekers vragen of ze hun contactgegevens willen achterlaten voor het bron- en contactonderzoek. Het kabinet wil daarmee het aantal coronabesmettingen indammen. Verder gaat de GGD reizigers uit risicogebieden bellen... om te checken of ze wel twee weken in quarantaine gaan. Het Openbaar Ministerie in New York heeft wapenlobbyist NRA aangeklaagd voor corruptie. Leiders van deze belangenclub voor vuurwapenbezitters zouden miljoenen dollars naar hun privérekening hebben gesluist. En medewerkers smeergeld hebben betaald om daar hun mond over te houden. Het weggesluiste bedrag zou zijn opgelopen tot 64 miljoen dollar, waardoor de NRA in de rode cijfers belandde. Als tegenactie heeft de NRA de hoogste aanklager in New York ook gedaagd. Op de Dam in Amsterdam was vanavond een waken met duizenden kaarsjes... om coronaslachtoffers te herdenken. Burgerorganisatie Containment Nu wilde 10.000 vaccinelichtjes laten branden. Onder het mom steek een kaarsje aan, niet een ander. Veel lichtjes bleven door de wind korter branden dan verwacht. Enkele tientallen mensen hielden twee minuten stilte... voor alle Nederlanders die als het gevolg van het coronavirus zijn overleden. Het weer, de komende uur is het vrij helder en daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen volop zon bij 31 tot 35 graden.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 If you are in a club tonight and you wanna party, I wanna see you get crazy. Yeah. party. Everybody. Yo, it's a party. party, fiesta. forever. See Yeah. Yeah. Not tonight, I'm gonna change the world party with the hottest girls. I'm looking for a model chick about five foot ten with her hair and curls and a body like Beyonce to put it on me. While she's shaking it right, making me sweat every step of the way, so I know where I'll be by the end of the night. Like, uh, we get sexy, cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a first class flight. Listen to my hot club, I'm like royalty. Swagger, she's spoiling me. Up in Central Bay, they keep boiling me. Cause the party too hot I've up in MIA, but we partying every day, baby. Come to the party, yeah. Special tonight, cause I swear, shorties be eating me up. My life is a party, so tonight we gon' party and die on the dance floor.